Juri met het NOS-journaal. De bezuiniging op sociale werkplaatsen. kabinet wilde volgend jaar 100 miljoen euro op de werkplaatsen besparen. Maar naar nu blijkt hebben VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie vorige week afgesproken dat plan te laten vallen. Volgens GroenLinks is het niet doorgaan van de bezuinigingen. Vorige week in de hectiek van de onderhandelingen niet in de stukken gekomen. Maar er is wel degelijk een besluit over genomen. In Den Haag nemen belangstellende afscheid van juwelier Ruud Stratman. Hij werd vorige week in zijn winkel doodgeschoten door overvallers. Stratman ligt in een kist opgebaard in zijn winkel. Bekenden en onbekenden komen de zaak binnen om afscheid te nemen en het condoleanceregister te tekenen. Vrijdag wordt Ruud Stratman gecremeerd. Van de twee mannen die verdacht worden van de overval is er één nog voortvluchtig. De ander werd vannacht opgepakt in Den Haag. Een Zwitserse sportman is begonnen aan een zwemtocht van meer dan 1200 kilometer naar Nederland. De Zwitser wil de eerste mens zijn die van de bron naar de monding van de Rijn zwemt. Zijn recordpoging begon vanochtend in een meer bij het Zwitserse bergdorp Andermatt. Omdat het meer nog bevroren is, moest er eerst een wak worden geslagen. De komende weken wil hij zo'n 50 kilometer per dag afleggen, zodat hij op 31 mei in Hoek van Holland is. De Zwitser wil met zijn tocht aandacht vragen voor schoon water. Een stunt van de Nederlandse volleybalsters dus op het Olympisch kwalificatietoernooi in Ankara. De ploeg van bondscoach Vermeulen versloeg daar Europees kampioen Servië en houdt daarmee zicht op deelname aan de Olympische Spelen. Oranje versloeg Servië met 3-2. Het weer vanuit het zuiden neemt de kans op een bui toe. De middagtemperatuur ligt tussen de 13 graden aan de kust tot 21 graden in het oosten. Morgen opnieuw veel bewolking en vooral ochtends enkele buien. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Barneveld en Knoop het Hoeverlaken 2 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 3. A13 de laag richting Rotterdam voor afrit en Rode Reis 3. A15 Europoort Rotterdam voor Knoop het Vaanplein 3 kilometer. De A15 van Rotterdam naar Gorkum voor Papendrecht 2. A16 Rotterdam richting Breda voor Knoop het Klaverpolder 2. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Knoop het Bresseplein 5 kilometer.